schietpartij en het geweld tegen de agent is nog niets bekend. De gemeente Horen wil de twee zingende broers Ben en Dean Saunders dinsdag huldigen. De broers wonnen de finales van twee talentenjachten op tv. Vrijdagavond won Ben Saunders de Voice of Holland van RTL. En gisteravond wist zijn broer Dean de finale te winnen van het SBS6-programma Popstars. De gemeente Horen is trots op zulke talentvolle inwoners en wil ze dinsdagavond in het zonnetje zetten. Het weer dan nog regenachtig. In de middag wordt het vanuit het noorden overwegend droog.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 Doodle-loody, addle-loody, addle-loody, addle-loo, doodle-loody, addle-loody, addle-loody, addle-loo, doodle-loody, addle-loody, addle-loody, addle-loo. It's the shine of a bottom in the heart of Ja, Dat was de nieuwjaarssong van Yvonne Walter. U heeft er waarschijnlijk nog nooit van gehoord. Maar uh, Nel en ik die wensen u eh, natuurlijk een splashy 1908, 19, nee, 2011 weer voor. Ja, deze, deze cd die heb ik heel lang geleden is gekregen. En Nel die vond er weer ergens onder op een stapel liggen. Nederlandse zangeres. En eh, ik heb eigenlijk voor de rest nog nooit meer wat van haar gehoord. Ik zal nog eens op eh, internet kijken. Misschien kunnen we wat van haar zingen. Maar dat ze vrolijke jazzmuziek gaan maken, dat is een ding wat zeker is. Dus nogmaals, Nel en ik wensen u een fijn 2000 en vooral gezond 2011 toe. Ja, luisteraars. Eh, vanmorgen het eh, jazzprogramma samengesteld en gepresenteerd door Hans Sandbergen en Nel Kerkman. Speciale gast met een eigen keuze uit... Ja, Nel, we hebben die cd's. Oh ja, uit mijn, eh, uit, uit, mijn kasten. Jouw voorraadkasten. Omdat <laughs> mijn voorraadkasten, goed. Nel, wat heb jij eh, verder voor de luisteraars eh, neergelegd op de draaitafel? Ja, ik, um, wij zitten nog niet aan de champagne. We zitten gewoon aan het water. En ehm, ik denk wel dat straks iemand heel blij zal zijn als het woensdag is. En eh, misschien een, eh, nu al eh, de dagen zit af te tellen, de uurtjes. Want hij gaat lekker op vakantie. Hij gaat naar Argentinië. En toen dacht ik, ik doe een speciaal cd'tje voor hem van Stan, Stan Getz. Don't Cry For Me, Argentina. trocas, da compra, da venda, da trocas das pernas, dos braços, das bocas, do lixo, dos bichos, das fichas. Sou Ana das loucas, até amanhã sou Ana, da cama, da cana, fulana, sacana, sou Ana de Amsterdã. um oceano na esperança de casar. Fiz mil bocas pra Solano, fui beijada por Gaspar. carta marcada, hoje sou jogo de azar. Sou Ana de 20 minutos, sou Ana da brasa dos brutos na coxa. Que apaga charuto, sou Ana dos dentes rangendo e dos olhos enxutos. Até amanhã, sou Ana das marcas Das marcas, das macas, das vacas, das pratas Sou Ana de Amsterdã Ja, dit was Anna de Amsterdam van José Koning. En José Koning is natuurlijk ook al een paar keer hier in Zandvoort geweest. Ze heeft dus ooit bij het jazzfestival in de gietenregen heeft ze buiten staan zingen eh, waar echt eh, de zon weer door de wolken kwam. Eh, we, ze is in de krocht eh, een keer geweest. Twee keer. Twee keer zelfs, zegt Hans. Toen was ik er schijnbaar niet bij, maar ik vind haar geweldig zingen. En ik wil eigenlijk nog even Um, vertellen of vermelden dus dat op 6 februari in de krocht eh, bij Jazz in Zandvoort eh, veel Al Braham komt, een trombone. Hij Zingt, ja, hij, hij zingt ook. Dus ehm, op 6 februari is uh, in de krocht weer een mooie jazzconcert. Dus dat is alweer over 14 dagen. Ja. En eh, zoals gebruikelijk zal het weer om uh, eh, 14.30 uur beginnen natuurlijk. En eh, om, uh, om, om twee uur is natuurlijk de, de zaal open. En het begeleidt natuurlijk door het bekende trio Johan Clement. Ja, het is dus ook een, Belg. Een Belg, de, nou dat moet zijn. Dus een, een zeer plezant middag wordt dat. Ja, dat zal best lukken. Met al die Belgen. Ja, nou goed, we gaan er toch nog, niet in dit programma weer, maar zeker in het volgende, daarop volgende programma aandacht aan besteden. En dan misschien schrijf je er wel een stukje over in de krant. Goed, eh, het eerste helft, eh, de eerste, het eerste uur, Nel, kocht jij van Laura Fici eh, een heel mooi stuk muziek uit. Hè? Of, het maar, of het maar lente wil worden. It might be, it might as well be spring. Ik heb dat stukje, is een heel bekend jazzstuk. Ik heb dat uitgekozen, nu gespeeld door de pianist Bill Evans. Luistert u maar. Emily ja, natuurlijk schitterend gespeeld door de tenor saxofonist Stan Getz. En hij werd subliem begeleid door het trio van Bill Evans. Nel we hebben nog maar een half uurtje te gaan. Eh, wat heb jij nog voor de luisteraars eh, neergelegd op de draaitafel? Tijd vliegt, de tijd vliegt. Ehm, ik had een hele stapel en eh, ik heb er maar een paar gedraaid. Maar ik had een verzoekje van iemand en die zei... jullie draaien eigenlijk nooit Franstalige jazzmuziek. Nou moet ik zeggen dat je, als ik ging zoeken... dat er weinig Franstalige teksten zijn en toch heb ik er een paar gevonden. Terwijl toch Frankrijk een enorm jazzland is. Ja, maar dan zingen ze toch denk ik weer eh, in het Engels. Ik heb uh, Stacey Kent ehm, heeft een eh, heel mooi lied gemaakt. En het heet, even kijken, Les Ondes de Pluie. bien la corde Finalement, finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. fait Mais n'est-ce pas la pierre piège que vivre en paix pour des amours Bien sûr, te pleure un peu moins temps je me déchire un peu par là, nous protégeons nos mystères. Oh, laisse-moi faire la salle, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours tombe dit was het schitterende lied van Angelique Beaufrance. La chanson des vieux amants. En toen dacht ik, hé, hey, een Française. Maar nee, ze komt uit ons eigen Nederland. En daar heeft ze dus, maakt haar eigen teksten. En eh, haar stem heeft echt Italiaanse temperament en passie. Ze heeft verder nog erg mooie eh, liedjes geschreven. Maar ja, tijd is er niet meer, denk ik, Hans, om nee, nog een te maar misschien eh, kan Hans eh, Rijmers eens kijken of hij deze schitterende zangeres in een van zijn eh, nieuwe programma's van het volgende seizoen, want we zitten alweer dik over de helft in Jazz in de Kroeg, net zoals wij <laughs> al nog maar een half uurtje hebben, klein half uurtje hebben voor dit jazzprogramma. Luisteraars, wat Hans Sandberg, dat ben ik, nog samen mag presenteren met Nel Kerkman. Goed, ja, nee, eh, schitterende jazzmuziek. En eh, dit nummer heet, het is in het Frans gezongen, maar het heet gewoon Ik hou van jou. Oh ja. ja. goed. hey, eh, ik heb heel, heel wat anders op de draaitafel gelegd. En ik weet dus dat, we hebben ooit programma's gemaakt vanuit Nieuw Unicum. En dat er ook hele enthousiaste mensen luisteren altijd. En een van de enthousiastelingen, die had het altijd over Net King Cole. Ik heb een oh, stuk uitgezocht waarvan ik weet dat hij dat fantastisch vindt. Het is een opname uit de Sand in eh, Las Vegas. Luister nu naar Joe Turner's Blues, net King You'll never miss the water till your well runs dry. Till your well runs dry. never miss Joe Turner till he says goodbye. Sweet babe, I'm gonna leave you, and the time ain't long. No, the time ain't long. If you don't believe I'm leaving, count the days I'm gone. You will be sorry hard. Someday, when you and I must part, and every time you hear a whistle blow, mm, hear that steamboat blow. You hate the day you lost your Joe. you will be sorry, be sorry from your heart. Sorry to your heart. Someday when you and I must part, and every time you hear a whistle blow, hear that steamboat blow you hate and the day you lost. hope. But will there be sorry, be sorry from your heart? Sorry to your heart. Someday, when you and I must part, and every time you on the day you lost your Joe. Yes, you'll hate you will be sorry, be sorry from your heart. Sorry to your heart. Someday when you and I must part, and every time you hear a whistle blow, hear that whistle blow late on the day you lost your job. Yes, you'll hate. Dit was trouwens eh, Moon River. En eh, ja, ooit geschreven door Mercer en eh, Mancini. Ja, Nel, je moet niet zitten lachen, want dat was hier even een kleine paniek. Ik vergat het even. dit was natuurlijk Louis van Dijk met zijn kwartet. Bestaande uit Edwin Corselius op de bas, Frits Landenberg drums, Jeroen de Rijk percussion en Louis van Dijk natuurlijk piano. En het leuke van dit is, van deze cd is... al deze mensen hebben wel eens opgetreden in Zandvoort. Zandvoort in de kroeg, maar ook bijvoorbeeld in het jazzfestival... wat geloof ik weer in augustus gaat plaatsvinden. Als ik het goed heb. Maar dat zullen we ongetwijfeld door uh, onze jazzpromotor Hans Rijmers... Eh, nog wel eens horen. Dit was uh, Moon River... Nel, we hebben nog maar een kwartiertje. En wat heb jij nog een hele stapel liggen? Ja, maar ja, dan zal ik nog eens een keer moeten terugkomen, denk ik. Als, eh, als het ons zo wel bevalt. Met dat, moeten we, dat moeten we maar, van de luisteraars horen. Ik heb eh, weer, eh, een, een, weer een vrouw. Ik, ik, zit opeens bekijken van ik heb allemaal zangeressen en één zanger. Ilse Huizinga. En zij komt, is ook een Nederlandse. Ze komt uit Nijmegen. En uh, ik heb een heel mooi nummer gekozen, Where or When. It seems we stood and talked like this before each other in the same way then. But I can't remember where or when. The clothes you're wearing are the clothes you wore. The smile, you're smiling you were smiling then. But I can't remember where or when. Some things that happen for the first time again. And so it seems that we have met before and left before and before Oosterhuis. Ook dit is weer zo'n geweldig nummer die niet te weinig gedraaid wordt in Huis Zandberg. En vandaar dat ik hem even voor u op de radio deed. Ik heb het veel plezier eh, dit gedaan voor u. En ik denk dat nu eh, Hans nog een, paar, een cd heeft. En dan is het alweer over. luisteraars. En zo zit op deze prachtige zondagmorgen ZFM Jazz er alweer op. Vanmorgen met veel plezier samengesteld door Hans Sandbergen en als gast, speciale gast Nel Kerkman. Nel, bedankt dat je er was en eh, ja, bedankt voor je muziekkeuze. Graag gedaan. Ik, hoop dat je nog een keer bij me langs wil komen, want ik vond het, toch wel leuk. Ja, luisteraars, en ehm, ja, zo zitten we tegen de klok van 12 en zit ons jazzprogramma er alweer op. U hoort op dit moment eh, Paul Desmonds, natuurlijk Take 5. En hier gespeeld door George Benson, gitaar. Toen hij nog echt mooie, eh, mooie jazzmuziek maakte. Goed, misschien gaat hij dat ooit weer een keer doen. Je weet het maar nooit. Ja, luisteraars, dan let mij u nog een hele, hele, hele fijne zondag toe te wensen. En ehm, u, eh, straks zometeen is Jaap Koper, die verzorgt weer een programma. Blijft u rustig luisteren. Ehm, want onze programma's zijn net best de moeite waard anders eh, tot volgende week tussen 10 en 12 uur op zondag zijn, is er weer opnieuw een jazzprogramma.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 De karavaan vertrok gisteren uit het westen van het land... in de regio waar het verzet tegen het regime begon. De demonstranten wilden eerst in een paar dagen tijd naar de hoofdstad lopen... maar besloten al snel om in een autokaravaan naar Tunis te rijden. De betogers eisen het aftreden van de interimregering... omdat daar nog altijd mensen in zitten van de partij van de gevluchte president Ben Ali. De betogers hebben geen vertrouwen in hen en eisen een compleet nieuwe ploeg. Een jongen uit Woerden is gisteravond met zijn scooter in een net gereden dat over de weg was gespannen. Hij wilde een tunneltje inrijden en zag het net te laat. De jongen van 17 reed er, met, reed er vol met zijn scooter in en raakte gewond aan zijn gezicht. Ook waren er een paar putdeksels uit de weg gehaald, wat een levensgevaarlijke situatie opleverde. De politie in Woerden neemt de zaak hoog op en zoekt getuigen. In het zuiden van Pakistan zijn zeker 32 inzittenden van een bus om het leven gekomen bij een ongeluk. Onder de doden zijn veel vrouwen en kinderen. De bus reed door nog onbekende oorzaak tegen een geparkeerde tankwagen. De saxofonist Ferdinand Povel kreeg dit jaar de Boy Edgar-prijs. Dat is de belangrijkste Nederlandse onderscheiding voor jazz en geïmproviseerde muziek.